Door Almegens met het NOS-journaal. De stijging van de lonen in Nederland is langbare economieën. Dat signaleert het IMF in zijn jaarlijkse rapport over Nederland. De lonen groeien nu met 1% per jaar, maar dat is niet genoeg om te compenseren voor de inflatie. Toch is het IMF positief over de economie, ook al is de groeiverwachting licht naar beneden bijgesteld. Het IMF doet verder weer bekende aanbevelingen, bijvoorbeeld het advies om de hypotheekrenteaftrek sneller af te bouwen en het pensioenstelsel transparanter te maken. Binnen zeven jaar moet er in alle EU-landen een statiegeldsysteem voor plastic flessen zijn. 90% van alle plastic flessen moet dan worden ingezameld. Dat is een van de maatregelen die de EU vandaag heeft aangekondigd... om de plastic soep in zeeën en oceanen te verminderen. Verder worden alle plastic producten waarvoor goede alternatieven zijn... op termijn verboden. Dat geldt voor bijvoorbeeld wattenstaafjes, bestek en rietjes. Oostenrijk moet bijna 27 miljoen euro boete betalen aan de EU... Het land heeft jarenlang verkeerde cijfers doorgegeven over de financiële situatie. De boete uit Brussel heeft te maken met een speculatieschandaal in Salzburg... dat in december 2012 naar buiten kwam. Een hoge ambtenaar had gespeculeerd met overheidsfinanciën. In Parijs is industrieel en vliegtuigbouwer Serge Dassault overleden. Dat meldt de Franse krant Le Figaro. Dassault overleed in zijn kantoor aan hartfalen. Hij hoorde tot de rijkste Fransen. Zijn vermogen wordt geschat op 19 miljard euro. Onder zijn concern vallen onder meer het bedrijf dat militaire en zakenvliegtuigen bouwt, mediabedrijf Groep Figaro en enkele technologiebedrijven. Dassault was ook politicus. Hij was van 1995 tot en met 2009 burgemeester van een voorstad van Parijs. En van 2004 tot en met vorig jaar senator. Serge Dassault was 93 jaar. Het weer, plaatselijk is een onweersbui mogelijk... maar op de meeste plaatsen blijft het droog.